van 9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland heeft zware bombardementen uitgevoerd op Hama en Idlib in Syrië, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De provincies in het noordwesten zijn in handen van gematigde oppositiegroepen. Terreurgroep IS is er niet of nauwelijks actief. Volgens de monitorgroep werden de luchtaanvallen van de Russen ondersteund door zware bombardementen met grondraketten. Die aanvallen zouden zijn uitgevoerd door grondtroepen van het leger van president Assad. KLM-medewerkers zijn ongerust over hevige protesten bij partner Air France. Die zijn slecht voor het hele bedrijf, vinden ze. In een petitie roepen KLM'ers hun Franse collega's op... om geschillen met de directie op een constructieve manier op te lossen. In een paar uur tijd is die petitie door duizend van de 10.000 KLM'ers ondertekend. Maandag liepen in Parijs protesten tegen de voorgenomen ontslagen bij Air France uit de hand. Betogers, boze betogers rukten het hoofdpersoneelszaken de kleren van het lijf. De grootste bierbrouwer ter wereld, AB InBev, doet een formeel bod op de nummer 2 van de wereld, Sap Miller. Het bedrijf biedt ruim 90 miljard euro voor de bierbrouwer. Als de deal doorgaat ontstaat weer de grootste bierbrouwer ter wereld. AB InBev is bekend van merken als Budweiser, Jupiler en Hertog Jan. Sap Miller heeft biermerken als Grols en Peroni. Het bod komt niet onverwacht. Vorige maand werd al duidelijk dat AB InBev jaagt op een overname. Oud-GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ooyik is sinds kort speciaal migratiegezant. Dat is een nieuwe functie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... die in het leven is geroepen vanwege de vluchtelingencrisis. De gezant vertegenwoordigt Nederland in het buitenland in allerlei asielkwesties. Van Ooyik moet onder meer kijken naar mogelijkheden voor verbeterde opvang in de regio.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 A28 Utrecht-Amersfoort tussen Utrecht-Uithof en de afrit Maren staat 6 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg 9 er is een vrachtwagen gekanteld en in de middenberm in beide richtingen zijn minder rijstroken. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht tussen de aansluiting met de A16 en Papendrecht 8 kilometer.